Zit van der Linde met het NOS-journaal. VVD-leider Mark Rutte wil na de verkiezingen niet regeren met de PVV. Dat zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte geeft geen expliciete reden voor het uitsluiten van de partij van Geert Wilders. In 2019 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. Toen had dat te maken met Wilders' uitspraken over rechters en Marokkanen. Eerder deze week sloot Rutte Forum voor Democratie uit... na uitgelekte appjes van Thierry Baudet. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een nieuwe hoofdaanklager. Het is de Britse advocaat Karim Khan. Hij volgt Fatou Bensouda op voor de komende negen jaar. De 123 staten die lid zijn van het strafhof kwamen er onderling niet uit wie de nieuwe hoofdaanklager moest worden. Daarom kwam er een stemming en die werd gewonnen door Khan, die als favoriet gold. De 50-jarige advocaat werkt nu voor een team dat bewijs tegen terreurorganisatie IS verzamelt. Eerder verdedigde hij onder meer de oud-president Charles Taylor van Liberia... die voor het strafhof moest verschijnen. De Amerikaanse president Biden laat onderzoeken of de omstreden gevangenis in Guantanamo Bay kan worden gesloten. De Nationale Veiligheidsraad leidt het onderzoek. Ook het congres wordt erbij betrokken. Voor het einde van Bidens ambtstermijn in 2024 moet de gevangenis dicht, zegt het Witte Huis. President Obama probeerde Guantanamo Bay ook te sluiten, maar werd tegengewerkt door het congres. De stenen van Stonehenge stonden waarschijnlijk eerst in Wales, zeggen archeologen van een universiteit in Londen. Een volk in Wales zou de, zou de stenen bij een verhuizing hebben meegenomen en bijna 250 kilometer naar het oosten in Engeland weer hebben opgesteld. De stenen, die 2 ton wegen, zijn mogelijk op palen gelegd en zo voortgerold. Het weer nog. Het is een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Er staat een matige oostenwind. De gevoelstemperatuur is dus wat lager.